Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk gaat de importtarieven op platina en palladium uit Rusland en Belarus verhogen. De maatregel is onderdeel van een nieuw sanctiepakket ter waarde van 1,7 miljard pond. De Britten hopen met de nieuwe sancties het oorlogsapparaat van de Russische president Poetin te raken. Rusland is een belangrijke producent van platina en palladium. Het Verenigd Koninkrijk heeft vanwege de Russische inval in Oekraïne ook al sancties opgelegd aan meer dan duizend Russische personen en bedrijven. De Canadese premier Trudeau heeft in Kiev president Zelensky ontmoet. Tijdens een onaangekondigd bezoek beloofde Trudeau meer wapens en materieel aan Oekraïne. Het gaat onder andere om dronecamera's, kleine wapens en munitie. Verder zei Trudeau dat Canada met nieuwe sancties komt tegen Russische personen en instellingen. Ook wordt de Canadese ambassade in Kiev heropend. In Rotterdam is een auto beschoten vanuit een andere auto. Daarbij zou een inzittende gewond zijn geraakt. Omstanders vertelden aan de politie dat de gewonde door andere inzittenden naar het ziekenhuis is gebracht. Het gebeurde aan de Geuzelaan, een smalle woonstraat in Rotterdam-West. Een getuige had het kenteken genoteerd van de auto van waaruit werd geschoten. De politie kon die auto in Rotterdam-Zuid aanhouden. De inzittenden daarvan, vier mannen, zijn opgepakt. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Miami gewonnen. Hij startte vanaf de derde plek, haalde meteen Ferrari-coureur Sainz in... en passeerde in de negende ronde ook dienstteamgenoot Leclerc. Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Leclerc tot zo'n 8 seconden maar moest toen de safety car op de baan kwam weer veel inleveren. In een spannende slotfase wist Verstappen Leclerc voor te blijven.